uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Mensen die verslaafd zijn aan roken... zouden vanuit het basispakket een vergoeding moeten krijgen... om in een kliniek van hun verslaving af te komen. Dat schrijft de verslavingsarts aan de Tweede Kamer. Volgens hem moeten sommige rokers, net als drank- en drugsverslaafden... gespecialiseerde hulp kunnen krijgen. Zorgverzekeraars Nederland juicht het voorstel toe... maar zegt wel dat de overheid over de inhoud van het basispakket gaat. Jongeren vinden de twee minuten stilte tijdens de dodenherdenking nog altijd belangrijk, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ze vinden wel dat er meer aandacht mag komen voor slachtoffers van andere oorlogen, zoals de oorlog in Syrië. Uit het jaarlijkse onderzoek blijkt verder dat ook ouderen nog altijd de herdenking waarderen. 5% van alle ondervraagden vindt 4 mei niet belangrijk. Het RIVM wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de gezondheidseffecten van biomassa. Er zijn vooral zorgen over de uitstoot van fijnstof door het verbranden van houtkorrels. In Nederland zijn er nu 42 centrales die biomassa verstoken... en er zijn plannen om er nog eens 20 te bouwen. Er komt al een onderzoek naar de milieuwinst van biomassa. Het RIVM wil dat daarin ook de luchtkwaliteit en de gezondheid worden meegenomen. PVV'er Peter van Dijk heeft volgens NRC Handelsblad subsidiefraude gepleegd. Uit stukken zou blijken dat hij gemeenschapsgeld heeft gebruikt voor campagneactiviteiten in Zeeland. Van Dijk is statenlid in Zeeland en ook Eerste Kamerlid voor de PVV. Hij zegt dat hij de bewijsstukken van NRC niet kent en spreekt de beschuldigingen van fraude tegen. Steeds meer bedrijven stappen over op elektrische auto's voor hun medewerkers, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Om aan de vraag te kunnen voldoen kocht de leasemaatschappij vorig jaar 13.000 elektrische auto's. Dat is bijna vier keer zoveel als in 2017. Die toenemende populariteit veroorzaakt wel een probleem. Het aanbod van elektrische auto's is nog zo beperkt dat de wachttijd soms wel een jaar is. Het weer, geregeld zon, later hier en daar wat motregen. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den richting Amsterdam tussen de Knopende Hoek en Knopend Badhoevedorp 4 kilometer file.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 Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven.